Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt de aanslag in de synagoge in Pittsburgh... een aanslag op de mensheid. We zullen allemaal moeten samenwerken om de wereld te ontdoen... van het gif van antisemitisme. We moeten samenwerken om de haat te overwinnen, schrijft hij op Twitter. Trump heeft tegen journalisten gezegd dat hij zal afreizen naar Pittsburgh... maar wanneer is onduidelijk. De aanslag in de synagoge kostte elf mensen het leven. Zes anderen raakten gewond. Er moet een speciale commissie komen die gaat zorgen voor eerlijke en vrije verkiezingen in Syrië. Dat hebben de leiders van Turkije, Rusland, Duitsland en Frankrijk besloten tijdens een speciaal overleg in Istanbul. Aan het overleg deden geen Syrische partijen mee. Bedoeling is dat die speciale commissie, met zowel leden van de oppositie als van de regering van president Assad, ook een nieuwe grondwet voor Syrië ontwerpt. De Duitse bondskanselier Merkel toonde zich na afloop van de top tevreden. Volgens haar was zo'n stap nodig om duidelijk te maken... dat het conflict in Syrië niet militair kan worden opgelost. Bij het stadion van de Britse voetbalclub Leicester City is een helikopter gecrashed. Volgens Britse media gaat het om de helikopter van de eigenaar van de club, een Thaise miljardair. Het is onduidelijk of hij aan boord was op het moment van het ongeluk. Op foto's is een enorme vuurbal te zien. Volgens een ooggetuige crashte de helikopter enkele seconden na het opstijgen vanaf de parkeerplaats. In Middelburg is de politie een verdachte van hennepkweek op het spoor gekomen... doordat er hennebladeren op straat lagen. De agenten volgden het spoor en kwamen uit bij een flat. De verdachte liet de agenten zelf binnen. En die vonden daar volgens Omroep Zeeland een tas met bijna 1 kilo aan wiettoppen...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 The more you see, the less you know. When others would leak it, his service is secret. place, God, when it's your time to go. Ukraine, a country safe and sound with villains six feet underground. And no one knows, cause no one's found any trace of a man for all seasons. Loves him and leaves him alone, so alone. And you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when and who. Up the creek with no canoe. Watch out for the man for all seasons. Loves him and leaves him alone, so alone. Oh. from the House of Lords, saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, whether brunette or blind. Baby, it's so elementary tree for the man never near. Stop your life with one stare. See the film, you'll know how it goes. But this ain't no fiction. Just check the diction. Quit pro quo. A pro's pro. Hey, fellas, don't be jealous. When they made him, they broke the mold. So charismatic, women automatic. They'll prematurely. no one no one's found any trace of a man for all and alone So alone you and I wouldn't have a clue Who's doing what, when and who Up a creek with no canoe Watch out for the With no canoe, watch out for the man for all seasons Loves them and leaves alone So alone before the break of dawn.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 Als het aan voorzitter Juncker van de Europese Commissie ligt... was dat misschien wel de laatste keer. Juncker vindt dat er een einde moet komen aan het jaarlijks verzetten van de klok in maart en oktober. Zelf zegt hij een voorstander te zijn van een permanente zomertijd... maar EU-landen moeten straks zelf beslissen of ze zomer- of wintertijd willen. Bij een aanslag op VN-vredestroepen in Mali zijn zeker twee blauwhelmen gedood en een aantal anderen gewond geraakt, meldt de VN-missie. De blauwhelmen werden op een basis bij Timbuktu verrast door zwaar bewapende strijders. Die waren met onder meer raketwerpers en machinegeweren naar de basis gereden. Over de identiteit en nationaliteit van de slachtoffers is niets bekend gemaakt. Zeker is dat het geen Nederlanders betreft, die zitten niet in het kamp. De Amerikaanse president Trump noemt de aanslag in de synagoge in Pittsburgh een aanslag op de mensheid. We zullen allemaal moeten samenwerken om de wereld te ontdoen van het gif van antisemitisme. We moeten samenwerken om de haat te overwinnen, schrijft hij op Twitter. Trump heeft tegen journalisten gezegd dat hij zal afreizen naar Pittsburgh, maar wanneer is onduidelijk. De aanslag in de synagoge kostte elf mensen het leven, zes anderen raakten gewond. Het is nog altijd onduidelijk wie de slachtoffers zijn van de helikoptercrash... bij het stadion van Leicester City gisteravond. Het gaat om de helikopter van de eigenaar van de club, een Thaise miljardair. Of hij aan boord was op het moment van het ongeluk is niet bekend. De helikopter crashte op de parkeerplaats naast het stadion... kort nadat het toestel vanaf het voetbalveld was opgestegen. De wedstrijd was toen al een uur voorbij.